4 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie wil elf Chinook transporthelikopters kopen. Dat schrijft minister Hille in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe helikopters kosten samen ongeveer 250 miljoen euro. Defensie moest kiezen tussen modernisering van elf oude Chinooks... of aanschaf van nieuwe toestellen. Volgens Hille kost de aanschaf van nieuwe helikopters weliswaar meer... maar wordt het verschil meer dan gecompenseerd... door doelmatigheids- en kostenvoordelen. De Spaanse koningin Sofia heeft een bezoek aan Groot-Brittannië afgezegd wegens de kwestie Gibraltar. De koningin zou vrijdag aanzitten aan de lunch ter gelegenheid van het 60-jarige regeringsjubileum van koningin Elisabeth. Ze komt niet omdat de Britse prins Edward en zijn vrouw in juni Gibraltar bezoeken. Groot-Brittannië en Spanje hebben oneenigheid over Gibraltar... dat in de 18e eeuw aan Engeland werd toegewezen. Spanje vindt dat Gibraltar bij Spanje hoort en moet worden teruggegeven. Vrijdag begint in Camp David een bijeenkomst van de acht grootste industrielanden. De G8-top is de eerste voor anderen, onder andere de nieuwe Franse president François Hollande. De Russische president Poetin komt niet, maar de voormalige president en huidige premier Medvedev. Naar verwacht wordt zal de top in het teken staan van de eurocrisis. Het Jazz in The Hague Festival, dat op 1 en 2 juni zou plaatsvinden, is afgelast. Er zijn te weinig kaartjes verkocht in de voorverkoop, zegt de organisatie. Op het festival zouden onder andere Alan Clark, Hans Dulfer en Macy Gray optreden. Jazz in The Heek was na het vertrek van North Sea Jazz uit Den Haag naar Rotterdam... de derde poging om een jazzfestival naar de stad te brengen. Mensen die een kaartje hebben gekocht krijgen hun geld terug. Het weer. Droog en helder. Minima van 5 graden aan zee tot net boven nul land inwaarts. En in het binnenland kan het aan de grond licht vriezen. Overdag wolkenvelden en zonnige perioden.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 Astrid Gilberto, inmiddels 72 jaar en in de jaren 60 heel populair. En tegenwoordig houdt ze zich bezig met eh, dierenrechten. En dat is in haar positie eh, heel goed. Want ze is ook nog eh, advocaat. En die combinatie met elkaar, dat zou er inderdaad aantrekkelijk maken voor de Partij van de Dieren. Maar ja, zo woont in Brazilië en dan <laughs> wordt het een beetje lastig inderdaad een soort collega van uh, Brigitte Bardot. Die houdt zich ook bezig met het eh, recht van de dieren. De rechten van de dieren. Goed, welkom bij het muziekprogramma van eh, Radio 1. De nacht ging anders hier bij de VARA tot 6 uur. Het komend uur. Aandacht voor cabaret, want je hoort het leukste uitsprekers met koppen vanaf ehm, half vijf zo'n beetje dan gaan we dat laten horen. En dan hoor je ook een optreden van de band die daar afgelopen zaterdag aanwezig was. Namelijk Dennis en de Real Deal. De columns van eh, Hans Lebbes en Wim Daniels. Maar goed, dat is allemaal over een half uur. Tot die tijd nog eh, leuke muziek. Onder andere een spiksplinter nieuwe single van de Audi Willie Nelson. Die maar blijft doorgaan. En er is ook een eh, nieuwe single uit van Shakira. origineel heb ik nog maar eens een keer laten horen. Je hebt me vaker kunnen beluisteren. Skinny Love en de uitvoering van Bon Iver. Maar dat is weer zo lang geleden dat ik zoiets had van... nou, in die tussentijd heb je vaker de versie van Birdie gehoord... dat het weer zo hoog tijd is om het origineel te horen van Bon Iver. Skinny Love, Bon Iver, een band onder leiding van Justin Vernon... uit de Verenigde Staten. En daarvoor had je dan de nieuwe Shakira, Addicted to You... Het is weer ehm, bijna een maand geleden, 20 april. Toen was het cannabisfeestdag. Eh, cannabis Feestdag. <laughs> Hoera! Dat er daarvoor werd de wietpassen ingevoerd, zoiets. Nou, <laughs> Nee hoor. Maar in ieder geval die uh, eh, Feestdag eh, ja, dat heeft er ook uh, bijzondere samenwerkingen opgeleverd op muzikaal gebied. Want twee liefhebbers van het spul, of twee, vier liefhebbers van het spul maar liefst... te weten Willie Well Nelson, Snoop Dogg, Chris Christofferson en Jamie Johnson... De laatste is hier in Nederland niet zo bekend. Dat is een Amerikaanse countryzanger. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken. En kwamen tot het volgende muzikale resultaat onder de titel Roll Me Up. up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. Now you won't see no sad and teary eye. When I get my wings and it's my time to fly. Call my friends and tell them there's a party, come on by. Now just roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. and tell more jokes and dance and stuff. Just keep the music playing, that'll be a good goodbye. Roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry roll me up and smoke me when I die. take me out and build a roaring fire. Roll me in the flames for about an hour. Then take me out and twist me up and point me toward the sky. roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look on in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. Just roll me up and smoke me when I die. Willie Nelson, Snoop Dogg, Chris Christofferson en Jamie Johnson. Roll me up and smoke me down. <laughs> en dat werd 20 eh, april uitgebracht ter gelegenheid van, zoals ze dat in Amerika noemen... Holiday for Stoners, oftewel eh, de Cannabisdag. En als je Willie Nelson zo hoort en ziet, dan denk je van... nou, zo'n zo, jointje kan toch geen kwaad? <laughs> zo'n jointje op zijn tijd. De, draai maar een lieg, want eh, de man die is 30 eh, april 79 eh, jaar geworden. Kijk eens, <laughs> zo werd ik ook wel oud worden, met of zonder joint in ieder geval. In ieder geval, je hoorde meer met zijn muzikale vrienden... Willie Nelson, Snoop Dogg, Chris Christofferson en Jamie Johnson. En die Chris Christofferson, ja, die, die kom je ook weer tegen als je dinsdagavond heb gekeken naar die documentaire over de troubadour... Eh, waar eh, Carole King en James Taylor centraal in stonden. En nu dan was eh, Chris, Chris Christofferson weer te horen in dit liedje Roll Me Up. En hij is vooral bekend geworden als componist van onder andere dit liedje, die Chris Christofferson.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 No, no. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. next to mine. Maar begin oktober 1970 en een paar dagen eh, eerder toen... toen eh, had ze dit opgenomen een paar dagen later. Toen overleed ze Janis Joplin, Me en Bobby McGee. Een nummer van eh, Chris Christofferson. Je hebt op dit moment in de bioscopen, en dat sinds eind april... een film die behoorlijk wat mensen naar de cinema trekt. The Avengers. En The Avengers was ook ooit een televisieserie... die in Nederland in de jaren zestig... 60 werd uitgezonden door de KRO onder de titel De Vrekers. dat waren toch altijd hele mooie, spannende afleveringen van de Vrekers... zoals dat in de jaren 60 werd uitgezonden op de Nederlandse televisie bij de KRO. Van origine is het een Engelse serie gemaakt door de Britse commerciële televisie... onder de titel The Avengers. En dat heeft dus niets te maken, helemaal niets... absoluut niets met eh, die film die op dit moment in... Eh, 3D zelfs in diverse bioscopen in Nederland eh, te zien is. Want dat is namelijk een Amerikaanse actiefilm. Maar terugkomend op die eh, Avengers, eh, de Vrekers dus. Die tv-serie, daarin had Patrick McNee al die jaren de belangrijkste rol als Mr. John Steed. <laughs> En dan kwam hij aangereden in een hele oude auto, een soort oude schicht, net als heer Bommel. Wat wel wisselde, dat was eh, de, de, situatie van eh, zijn medespeelster. De belangrijkste medespeelster van Patrick McNee was in de jaren 60 Diana Rick als Miss Emma Peel. Van tijd tot tijd worden ze nog herhaald, die afleveringen van de Vrekers. En het meest recent is dat uh, gebeurd, en gebeurt misschien nog zelfs, op het kanaal 8. Duitsstalig hebt eh, meestal kabelnetten, eh, maar er is ook een Franstalige versie van. Maar dan moet je een satellietontvanger hebben. Helaas nagesynchroniseerd. Niet in de originele Engelse versie, want dat blijft er altijd nog het mooiste. Maar misschien dat eh, de Caro, ja, er moet bezuinigd worden. Dus hierbij doe ik de Caro een tip. Herhaal over die afleveringen van de Vrekers nog eens een keer. Want ze zijn tijdloos. Er is een nieuwe single van eh, Mary J. Blige en die laat zich bijstaan door rapper Drake. Het nummer heet Mr. Wrong. Hey John. Don't it seem like, uh, like I'm always there when it matters, but missing most of the other time a terrible pattern. The rewards I see from working have made me an addict. There's way more people that want it than people that have it. I don't get it, I would hate to think I tricked them. They fall victim to my system. Guess I sure know how to pick them. And I'm always her regret. Yeah, I'm always her regret. And I always make it harder on whoever's coming next. It goes up and down, it's just up and down. She's crying now, but she'll laugh again. Cause we on the rise and she here with us. And expensive shit just keeps happening and she loves it. She stares at me like, who does this? And we hold hands while I pray that she's not the type to hold grudges. I'm wrong. Bad boys ain't no good. Good boys ain't no fun. Lord knows that I should. with the right one. het hitparade. hoorde de stem van Drake, de rappende stem van Drake... maar vooral de zang van Mary J. Blige. is te vinden op My Life 2, The Journey Continues Act 1. Helemaal vol voor een albumtitel, maar goed, er staat wel dit fraaie werkje op. Mr. Wrong van Mary J. Blige dus. En dat album... My Life 2, The Journey Continues Act 1... dat is een album dat eh, eind vorig jaar uitkwam in de VS. Uit 1966 stamt het album Revolution. En dat is een Nederlands album. Met erop de Haagse band Q65. every gewend Q65 met de stem van de betreurde Wim Wieler. Je hoorde ze met een nummer dat ook bekend is geworden van Otis Swarting, Mr. Pitiful. Want die Q65 ze was behoorlijk beïnvloed door eh, de soulmuziek en de rhythm and blues. Niet te vergelijken met de huidige army, maar met de rhythm and blues uit de jaren 50 en 60. En ook door de Rolling Stones waren ze behoorlijk eh, geïnspireerd. Die Q65. En eh, ze waren behoorlijk populair destijds. The Life I Live, dat was een eh, tweede single die destijds uitgebracht was... als opvolger van You're the Victor. En daarvoor had de platenmaatschappij een ehm, behoorlijke reclamecampagne in scène gezet. Ze werd in scène gezet dat de band naar Londen ging... om daar een verblijfsvergunning te krijgen, een werkvergunning. En daar deden ze mede om daar die plaat te promoten, de Life I Live. Nou, dat lukte dan zogenaamd niet. En zogenaamd kwamen ze dan ook per rubberboot weer terug. Nou, die rubberboot... Eh, die hebben ze pas eh, een paar kilometer buiten de kust van Scheveningen aan de groep aangeboden... toen ze op een normale boot zaten. En al terugkomend eh, na de kust van Scheveningen... stonden er 30.000 fans op de kade. 30.000 fans. Eh, nou, je, kent het pingpopterrein. Als daar een band optreedt. Nou, dat zijn zo ongeveer 30.000 man. En dat op de kader van Scheveningen. Nou, het, eh, het, het, kon destijds allemaal en zo populair was de band destijds Q65. Hier hoorde je ze met een minder bekend nummer. Een albumtrack van de LP Revolution, Mr. Pitiful. Nog een mister. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, silver hair and ragged shirt and baggy pants. the old soft shoe. He jumped so high, he jumped so high, and then he lightly touched down. I met him in a sail in New Orleans. I was. to me to be the eyes of age smoke ran out. You talked of life, He talked of life. Laugh clicked his heels and stared. dance where we jumped so high. And then he clicked his heels. He let go a laugh. He let go a laugh. Shook back his clothes all around. Mr. Bojangles. for those at minstrel shows and county fairs. Throughout the South, he spoke through tears of 15 years how his dog and him traveled about. The dog up and died, he up and died. After 20 years, he still grieves. 1968 al geschreven werd door Jerry Jeff Walker. Maar degenen die het bekend hebben gemaakt... dat zijn de mannen van de Nitty Gritty Dirt Band. 1971, die hebben het wereldwijde exposure gegeven. En door de exposure werd het ook nog eens een keer gecoverd... door onder andere Nina Simone en Sammy Davis Jr. De nacht ging anders. Ik ben toegekomen aan het leukste uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Je hoort het spekers met Koppen cabaret met het thema de invoering van de Wheatpas. Er is het optreden van Denvis en The Real Deal. En de columns, die zijn er van Wim Daniels. Maar eerst die van Hans Lebbes. De rente gaat omhoog. De Spaanse rente voor staatsobligaties stijgt boven de 6 procent. De crisis wordt groter en dieper. Waarom? En nu even opletten allemaal. Waarom stijgt de rente in Spanje? Omdat de financiële markten denken dat Spanje misschien moeite zal hebben met terugbetalen. Er is nog niks aan de hand. Spanje heeft nog geen betaling gemist, maar de markten willen meer rente. En de markten krijgen meer rente. In feite wordt Spanje gestraft nog voordat er iets verkeerd heeft gedaan. Zo werken de markten. De markten. Dat mysterieuze proces waar alle economen naar kijken en afwachten wat er besloten zal worden. De markten, ongrijpbaar. Nog nooit heeft iemand er één in het echt gezien, de markten. Rillingen lopen de financiële specialisten over de rug, de markten. Het Centraal Planbureau kan alles doorrekenen. De politici kunnen geweldige plannen hebben. Intellectuelen komen met oplossingen. Maar allemaal moeten ze wachten. Wachten op de uitkomst van de markten. Machteloos is de westerse beschaving overgeleverd aan dit fenomeen, ooit gekoesterd. Ooit binnengehaald als de grote oplossing voor alles. Niemand wist hoe het werkte, maar ach, de uitkomst zou welvaart voor iedereen brengen. De markten, waar komen ze vandaan? De markten, wie heeft ze bedacht? En nog veel erger, wie zijn het? De markten. De markten houden van geld, dat is duidelijk. De markten willen winst maken. Hoe en waar doet er niet toe. En ze ruiken angst. De markten hebben een enorm orgaan dat opzwelt als er angst is. Dit aanhangsel werkt als een windvaan en wijst het hele organisme in de richting van zijn slachtoffer. En als er één zwelt, zwellen er meer. Ze zwellen graag. En de markten zijn met elkaar verbonden. Hoe weet niemand? Ze ruiken elkaars organen of ze zitten de hele tijd aan elkaar. En als er geen angst is, dan creëren ze angst. Want de markten zijn onverzadigbaar. De markten houden van het opzwellen, het vullen van de zakken en het avontuur naar meer. De markten houden van geld, meer geld. En de markten zijn slim, heel slim. Ze hebben maar een klein beginnetje nodig. Een incident, een rafeltje. Een kleine, onopvallende verhoging van de rente. En dan gaan ze pulken. Eerst één of twee exemplaren. Maar al snel raken ze opgewonden. Onbeheerst proppen ze zich vol. Waarom weten ze zelf ook niet? Gewoon. Omdat het kan. Omdat het zo lekker is. En dan worden ze bang. De overheden, de ministers, de financiële experts. En dan buigen ze. Dan bieden ze hun opening aan de markt aan... en worden ze op professionele wijze groter gemaakt. En ze roepen, we kunnen niet anders. We zijn machteloos. Kijk dan, kijk. Het zijn de markten. Hier, regels, wetten. We zitten vastgebonden. We moeten wel. We hebben onze eigen gevangenis gemaakt... en de holle lach van de markten klinkt over de verschroeide aarde. En ze trekken verder op zoek naar geld, geld, geld. En ze zien er steeds anders uit, de markten. Dan weer zijn het derivaten waar niemand iets van begrijpt. Dan weer rare hypotheken. Dan weer gouden bonussen die ze elkaar toeschuiven. De markten proppen zich vol en zwellen nog sneller dan een plofkip met anabolen. Ze neuken de duurste hoeren op hun jachten, stoppen zich vol met de beste kook... dragen maatpakken en geilen elkaar op. En wij kijken ernaar. Wij wachten af. We schudden de hoofden en kruipen machteloos tegen elkaar aan. Dicht op elkaar, het groepsgevoel geeft veiligheid. Als keizer pinguïns in de Antarctische winter, een grote groep opeengepakt. Zorg dat je in het midden staat, dan voel je de kou niet zo. Dek je in. Laat andere landen desnoods vallen. Bezuinig, huil, klaag, verhoog de belasting, jank. Je bent slachtoffer van de markten. En daar hoeft niemand zich voor te schamen. Of gaan we eindelijk toeslaan. Een massaslachting onder de markten. Schouder aan schouder. Wij gaan de rente bepalen. Wij gaan de beloningen bepalen. Het is een kwestie van willen. Want de markten hebben we zelf bedacht. De markten hebben we zelf toegelaten. Wij zijn de markten. Dank u wel. Would you like to be like to be sweet. That's the way we live. That's the way we live. you see me cry. you see me cry. you see me cry. Would you please to away? Would you like to be told? don't like to be known. That's the way it shall be. That's the way it will be. Ain't like she walks. Kick the shit out of some folks. Kick the shit out of me. That's the way it shall be. We see you cry. cry. We see you cry. Would you please turn away? We see you cry. We see you cry. We see you cry. Would you please turn away? So only happen over again. yeah. Cry, cry away. you. pas is er dagelijks wat over te stellen. Eh, de problemen die je met zich meebracht. De gemeente die je poot stijf houden. Illegale handel die de spuigaten uitloopt. Waren we net bevrijd van de drugsrunners uit de binnenstad. Binnen een dag waren ze gewoon weer terug. Coffeeshops hebben te maken met omzetdaling van 80 tot 90 procent. Want de huis, tuin en keukengebruiker laat zich niet registreren. Moeten we blij zijn met de ontwikkeling of is de wietpas de flop van 2012? We praten over de wietpas met Soft eh, softdrugsexpert Emiel van der Kerkhoff. Welkom. Dankjewel, Dolfie. Dankjewel voor de mooie introductie, weet je wel. Super, super. Dankjewel dat ik mocht komen überhaupt, weet je. Ik mag niet overal meer komen, dus ik voel me goed, weet je wel. Ik voel me goed. Gewoon woedstok, weet je. Jaren 60, pijpje erbij. Lekker op een kleedje, zonnetje, gitaartje, pijpje roken, weet je wel. En dat je dan thuis komt en dat je dan helemaal onder de vogelkak zit. Maar dat maakt niet uit, weet je wel. Vogels hebben de vrijheid, weet je. Als die moeten kakken, dan gaan ze gewoon kakken, weet je wel. Dat dus is de natuur. Moet je er maar niet onder gaan zitten, weet je wel. vogels, mooie vogels. Mooie vogels, ja. Koekoek, koekoek. Eh, duifies, Ik ga je heel even onderbreken, want ik voel een klein beetje waar het gesprek naartoe gaat. En ik heb net al gehula hoept. Ehm, de wietpas. Nee, geen probleem, Dolphy. No hard feelings, weet je wel. Ik ben al lang blij dat jij weet waar dit gesprek naartoe gaat. Want ik heb echt geen flauw idee, weet je wel. Peace, man. Ja, hey. Vrede op aarde. wil het met jou hebben over de wietpas. Toppas, weet je wel. Ik heb hem ook, weet je. Ik heb hem ook. Jij hebt hem ook? Ja, tuurlijk zeker, man. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, man. Het is een dingetje, die wietpas. Ik heb hem al sinds de jaren 60, man. Als je hem eenmaal hebt, hem, wordt het leven alleen maar mooier, Dolf. Je hebt hem of je hebt hem niet, weet je wel. Maar die wietpas is pas sinds twee weken ingevoerd. Hoe kom jij dan aan die wietpas? Veel roken, heel veel roken. Ja, ja, ja. ja happy weet op je wel. Een kleedje. Op een kleedje. en als je maar genoeg rookt en je staat op en dan ga je lopen en dan lekker met die armen los. Laat ze maar vrij en blijf op die voorvoetjes bewegen. En haal die lichte buiging in de knieën, laag tempo en diep doorveren op die voorvoetjes. Zo loop ik en dat is de wietpas. Aha. Um, het is interessant, maar ik wil het hebben over eh, een pasje. Ik, wil het hebben over de, de registratie, de coffeeshops, de drugsrunners. Oké, no hard feelings, Dolf. Ik praat met je mee, weet je wel. Drugsrunners zijn ook belangrijk, weet je. Ik kan niet zonder goede drugsrunners. Ik draag zelf blauwe nylon drugsrunners van Nike, weet je wel. Jij draagt ze ook, zie ik. Drugsrunners, super drugsrunners. Ik bedoel eigenlijk die gasten op straat die drugs verkopen. Oké, die, sorry Dolph, die drugsrunners Oh, oké, maar die hebben een scooter en die kan ik helemaal niet bijhouden met mijn wietpas. Nee, um, Emiel, luister. Als jij niet op een lijst staat, dan kun je dadelijk geen wiek meer kopen. Hé, hey, wat krijgen we nou? Ben ik te min? Ben ik te min? Omdat jij op een andere lijst staat dan de mijne. ik doe toch niemand kwaad, Ollewij? Gewoon woedstok, weet je wel. Jaren 60 pijp hier ook op een kleedje, met je blote piemel tegen een boom aan schuren. Terwijl iemand met een boormachine en een gaatje in je schedel staat te boren. Dat je op een veldje naar je favoriete bandje staat te kijken terwijl je maat een fles controle tegen tegen je scrotum kapot laten hem hebben. Emiel. Waarom moet ik daarvoor op een lijstje staan, weet je wel? Laat me met rust, man. Ik wil mijn ding doen, de Sixties, weet je wel. Ja, en dan, en dan helemaal onder de vogelkak naar huis fietsen. Ik ga afronden, Emiel. Ik probeer het nog één keer. Heb jij eh, een ander pasje dan je wietloopje? Zeker, zeker. Relax, man. Ik heb de zwembadpas. Kijk, dat dacht ik al. Kees de jongen, de zwembadpas. Met je armen zwaaien, et cetera, et cetera. Nee, nee, nee. Gewoon zo'n pasje voor het zwembad, weet je wel. Lekker van de glijbaan, pijpje roken, bekleed. Emiel, bedankt. Helemaal onder de vogelkak naar huis toe fietsen. zin. Als je me maar niet ziet, als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik hoe wil je het, hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min, ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min, ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer dat je pa zo'n succesvol zakenman was. Met andere woorden, wat ben jij een boer, maar ben ik daarom te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa ik uit. Je bent het niet gewend. Om te vreten van de straat. Als je lichamelijk maar niet belangrijk vindt. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niet om je geef. Maar zo duw je je hoofd in een strop. Maar ben ik nou te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling kwam deze week met een rapport... waarin staat dat het beter is als de overheid het woord allochtoon niet meer gebruikt. Het is een achterhaalde term, vindt de Raad. Je kijkt met het woord naar waar mensen vandaan komen... terwijl je naar een toekomst zou moeten kijken, en die ligt hier. Mensen allochtoon noemen belemmert hun integratie, is de opvatting. Ik weet het niet. Ooit was ik voor langere tijd in Mexico in de plaats Oaxaca... waar ik elke morgen een vrouw tegenkwam die hi gringo tegen me zei. Gringo is het woord dat Mexicanen voor vreemdelingen gebruiken die ze niet kunnen verstaan. De vreemde taal van anderen klinkt Mexicanen in de oren als het geluid van een grindmolen, vandaar gringo. Maar de vrouw zei het altijd zo bijzonder opgewekt en vriendelijk tegen me... dat ik het woord gringo ging koesteren. Ik zeg het nu soms nog tegen mezelf als ik in de spiegel kijk. Hi, gringo. Maar ik weet natuurlijk ook wel dat er inderdaad mensen zijn die het vervelend vinden als ze een etiket opgeplakt krijgen. De allereerste keer dat ik tennis speelde, speelde ik samen met mijn buurjongen. We waren van het voetbalveld geplukt om te dienen als toernooivulling. We kenden het tennisspel amper, maar toch scoorden we als dubbelspelpartners wel wat punten. In de eerste game stonden we op een zeker moment zelfs gelijk... waarop een van onze tegenspelers Juice riep. Mijn buurjongen dacht dat hij Joden tegen ons riep. Juice! Wat zei je, riep de buurjongen terug. Juice, riep de jongen nog een keer. Mijn buurjongen sprong over het net en sloeg de tegenstander knock-out... dat wij zelf in die tijd nog uitspraken als knock-out. Het gaf veel consternatie en werden meteen weer uit het toernooi gezet. Was dat nou nodig, vroeg ik mijn buurjongen. Ik laat me niet uitschelden van Jood, zei hij. Terwijl inmiddels al lang aan hem duidelijk was gemaakt... dat Jews bij tennis iets heel anders betekent dan op het voetbalveld. Waarom hij trouwens niet voor Jood uitgemaakt wilde worden... heb ik destijds niet kunnen achterhalen. Allochtoon ben je als je zelf in het buitenland bent geboren... of als minimaal één van je ouders buitenlander van geboorte is. Ons koningshuis bestaat nagenoeg geheel uit allochtonen. Vooral westerse allochtonen, maar er zit ook minimaal één niet-westerse allochtoon bij. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling wil dat de regering bij het maken van statistieken voortaan aanduidingen gaat gebruiken als geboren in Nederland en geboren in het buitenland. En als het om nationaliteit gaat, zouden ze moeten spreken van Nederlanders en vreemdelingen. Onder die laatste categorie gaat Sinterklaas ook vallen... die in het beruchte lied Hoort wie klopt daar kinderen... altijd al een vreemdeling is genoemd en nog wel eentje die verdwaald is. Dat onderscheid kan er ook nog wel bij, lijkt me. Dus dat we gaan spreken van verdwaalde vreemdelingen en niet verdwaalde vreemdelingen. En in het verlengde daarvan van ingeburgerde verdwaalde vreemdelingen... en niet ingeburgerde niet verdwaalde vreemdelingen. In het geval van de ingeburgerde verdwaalde vreemdelingen zou het dan bovendien goed zijn om te vermelden waar ze verdwaald zijn. Bijvoorbeeld in de kop van Noord-Holland. En bij voorkeur ook met een datum erbij, zodat we weten of het nog zin heeft om te gaan zoeken. Wat er zo anders klinkt aan geboren in Nederland en geboren in het buitenland... in vergelijking met autochtoon en allochtoon ontgaat me. Allochtoon is samengesteld uit de Griekse woorden alles en chtoon. Alles betekent ander en chtoon is land. De mensen die in het buitenland geboren zijn, zijn dus hoe dan ook allochtoon. Ook al noem je ze niet meer zo. Het voorstel van de Raad zorgt er alleen voor dat je de in Nederland geboren kinderen van allochtonen... eerder autochtoon noemt, maar dan zonder dat woord autochtoon te gebruiken. In Griekenland zijn ze vreemdelingen lang geleden barbaren gaan noemen. De klanken uit de mond van de vreemdelingen klonken de Grieken in de oren als bar, bar, bar, bar, bar. Zo is het woord barbaar ontstaan. Dat had dus hier ook zomaar gekund, dat we niet van allochtonen hadden gesproken, maar van barbaren. Het beste is natuurlijk als je je van welk etiket dan ook niks aantrekt. Hoe dat moet, demonstreerde Hans Wiegel een keer tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Hij kreeg te maken met de man die van achteruit de zaal opeens... klootzak, riep. Waarop Wiegel zei, fijn dat u zich even voorstelt. Mijn naam is Wiegel. Zo kan het dus ook. Al dus Wim Daniels en zijn column. Zoals die afgelopen zaterdag werd uitgesproken in Spekers met Koppen. Daarvoor had je Armand Ben ik de Min. Het cabaret Spekers met Koppen had het over de invoering van de wietpas. De band Dennis and the Real Deal zongen Cry Away. En het leukste uit Spekers met Koppen begon met eh, de column van Hans Leppes. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 weer een nieuwe aflevering van het programma Spekers met Koppen. En dan een optreden van Ellen Clark. nieuws hier op Radio 1. Dan hoor je John Lennon, John, Lennon, John Legend. En Herbert Grönemeyer, Patti Smith, Diana Warwick en de Carpenters en nog veel meer.